Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een beveiliger die al werd verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie over Geert Wilders... zou ook informatie hebben gedeeld over een bezoek van een dochter van de Amerikaanse oud-president Obama aan Nederland. Welke dochter en wanneer dat bezoek was, is onbekend. De man was onder meer betrokken bij de beveiliging van Wilders. Hij zou daar met anderen over hebben gepraat. Hij werd vorig jaar opgepakt. De dodelijke explosie in een appartement in Arnhem eerder deze week is veroorzaakt door een chemische reactie bij het verwerken van drugs. Bij de ontploffing en de daaropvolgende brand kwamen twee mannen om het leven, onder wie de bewoner van 33. Een derde ging er vandoor, maar hij werd de volgende ochtend zwaar gewond teruggevonden. De slachtoffers komen waarschijnlijk uit het buitenland. Een van hun auto's had een Frans kenteken. Politieagenten breiden hun acties voor het nieuwe CAO verder uit. Vanaf morgen innen ze geen openstaande geldboetes en achterstallige betalingen meer. Dat zegt vakbond ACP. Eerder waren de agenten al gestopt met het schrijven van bekeuringen. De bonden kiezen naar eigen zeggen voor publieksvriendelijke acties... die de schatkist maximaal raken. De politieagenten willen niet alleen meer loon... maar ook een lagere werkdruk en betere werkroosters. En het Openbaar Ministerie doneert duizenden kilo's witvis aan Nederlandse dierentuinen. De partij vis werd vorige maand in beslag genomen bij een grote drugsvangst. In een van de containers zat cocaïne verstopt tussen de bevroren kabeljauw. De vis uit diezelfde container is vernietigd. De rest wordt nu dus verdeeld onder dierentuinen en aquaria. Het weer in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. En de rest van het land blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen en vrijdag droog en veel zon. Landinwaarts wordt het boven de 30 graden.